Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De regeringspartijen zijn het oneens over een plan van de PvdA om tijdelijke huizen te bouwen. Vanwege de lange wachtlijsten wil de PvdA in twee jaar 100.000 tijdelijke sociale huurwoningen extra bouwen. Die huizen zijn vooral bedoeld voor mensen die snel een huis nodig hebben, zoals vluchtelingen en mensen die gescheiden zijn. De VVD noemt het een onzalig plan. Die noodwoningen werken als een magneet en het druist volgens de VVD in tegen het beleid om juist minder sociale huurhuizen te bouwen. De gemeente Amsterdam verdenkt een ambtenaar van verduistering van miljoenen euro's. Dat gebeurde volgens het college op een geraffineerde manier. Meer wil het college er niet over zeggen. De man werd een maand geleden opgepakt in opdracht van het landelijk parket. Daarna deed ook het bureau integriteit van de gemeente Amsterdam onderzoek. Op grond van de uitkomsten daarvan heeft de gemeente nu aangifte gedaan... van oplichting, valsheid in geschriften en verduistering. Patiënten kunnen binnenkort opzoeken hoe hun ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut presteert. Ook kunnen ze zien hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft uitgevoerd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Schippers. Die wet regelt ook dat artsen die een medische misser begaan... verplicht zijn dat aan de patiënt te vertellen. Tegen de voorganger van het Jezuscentrum in Nijkerk is een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist. Hij wordt er onder meer van verdacht persoonsgebonden budgetten en bijstandsuitkeringen van verslaafden te hebben afgenomen. De man zou zo 1,1 miljoen euro hebben buitgemaakt. Cliënten moesten intern wonen, hun geld door de man laten beheren en een zorgprogramma volgen. Ook zou de Nijkerker verslaafden onder dwang hebben laten werken bij zijn keukenbladenfabriek. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies nog wat buien. Morgen bewolkt nog een enkele bui, dan wordt het 17 graden. Na morgen minder buien en geleidelijk wat koeler.